Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Israël niet meer doet om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren... dan kan dat gevolgen hebben voor de militaire hulp van de VS aan Israël. Dat schrijven de Amerikaanse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken... in een brief aan de Israëlische regering. Amerika maakt zich zorgen over de situatie in Gaza... en geeft Israël een maand de tijd om iets aan de situatie te veranderen. Niet alleen Nederland, maar ook andere landen willen strengere asielmaatregelen. In Polen wil premier Tusk het asielrecht tijdelijk schrappen. Asiel is een onderwerp dat in veel Europese landen speelt, ziet Brussel-correspondent Kizia Hekster. Ja, je merkt hier ook echt dat dat het denken over asiel en migratie flink naar rechts is opgeschoven de laatste tijd. Donderdag en vrijdag is er weer een Europese top en dan staat dat thema alweer heel hoog op de agenda. In Nederland wil het kabinet voor de herfstvakantie eruit zijn hoe strengere asielmaatregelen er hieruit gaan zien. Dat zeiden ze vandaag. Pompoenkwekers in Gelderland en Friesland balen van de tegenvallende oogst dit jaar. Kwekers kunnen dit seizoen soms maar een kwart van het gebruikelijke aantal pompoenen oogsten. Als oorzaak worden onder meer slakken genoemd. Dat merken ze ook bij deze kwekerij in het Friese Hommerts. Als ze bevriezen, dan stoppen ze met groeien. En ehm, een pompoen is voorstrijden bewarrie. Dus als dat net dorst, nou ja, en dat dorst net als boeten vriest. Dan kiezen ze rotten. Dus dan moest binnen een week al alle even werken. Ja, het natte voorjaar heeft ook niet meegeholpen. En vanochtend kwam het nieuws dat we met z'n allen meer geld zijn gaan uitgeven in kringloopwinkels. Nou, drie jaar geleden was het nog 8 euro per keer. Nu is dat 12 euro. Maar wist je dat er ook kringloopbouwmarkten bestaan? Nou, dan hoef je niet meer naar een dure bouwmarkt. Voor bijvoorbeeld een boormachine. Er is genoeg te vinden, ontdekte mijn collega Harro vandaag in Amersfoort. Dingetjes voor vast. Eh, voor mijn huis op te knappen. Een beetje wat extra stekkerdoosjes onderdelen. Ja, ja, Slaag je nou goed in deze kringloopbouwmarkt? Vaak wel. Meestal wat je zoekt, vind je wel. Zeker aan de prijs voor mij. Ik vind het gewoon echt eh, goed hoor. Ja, ik heb ook uh, strijkijs ook gekookt hier. Dus eh, ja. ja. Dat is een goede tip als je binnenkort gaat verhuizen of iets te klussen hebt. Het weer vanavond bewolkt en op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw droog. Veel zon en best warm. 17 graden in het noorden tot 23.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 Want die hoorde u zo live. Eh, in Café de Zon in Wijk aan Zee is het opgenomen. In de jaren tachtig. Many Rivers to Cross. En dat was een van onze betere zangeressen... die we ooit in de band hebben voorbij zien komen. Doreen Tevens ze. Ze woont ergens in Heemskerk of Beverwijk die kant op. Uh, eh, zingt inmiddels niet meer eh, door gezondheidsomstandigheden. Maar uh, ja, was een van onze betere zangeressen. Many Rivers to Cross. En dit is ook een hele mooie. Dolly Parton, You Are. But I can never seem to count that far. I love you. is what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are. What makes me happy? You are my. is what you are. Everything I ever want for mine is what you triste denk wel eh, een van de meest geliefde zangeressen van de Verenigde Staten. En misschien wel all over the world, luisteraars. In ieder geval een eh, dame waar je zeer aangenaam naar kunt luisteren. Dat geldt natuurlijk ook voor Justin Hayward van de Moody Blues. He had to fall in love. geweldige Moody Blues met zanger Justin Hayward. Ik ga een mooi eh, verzoekje draaien voor uh, Annemieke Vos. En Annemieke die vroeg om een mooi nummer van James Taylor. Don't let me be lonely tonight. Nou, ik eh, laat jou vannacht ook niet eenzaam zijn. En vanavond ook niet. ik kan er wel niet persoonlijk <laughs> bij zijn, Annemiek, maar wel met muziek. En dat maakt alles goed. Oh, dat is hem niet dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Ik moet deze hebben. Ja. Excusez-moi. Maar dit is de goede, Annemie. Tell me lies, but hold me tight. save your goodbyes for the morning light. But don't let me be Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside wie wil er nou eh, wel eenzaam zijn s'nachts? Nou, eh, het maakt mij niet zoveel uit hoor. Als ik slaap, dan eh, heb ik mijn dromen. En het gekke is, in die dromen komt er van alles voorbij uh, bij mijn luisteraars. Ik weet niet hoe de buur is. Maar dan denk ik wel eens, ik wou dat jij hier was. I wish you were here. En samen met Marvin Wells en Ferrer zing ik dat vanavond voor u. songs beneath my feet as days grow cold. Can I take the bitter with the sweet, my love? I remember so well. So well. So well. This was your time of year. And I wish you were here. Silver blue, patterns on my window pane thoughts of you shimmer softly in my mind again, my love. I remember so well, so well, so well. This was your time of year and I wish you were here. Marvin, de solo-gitarist van de Cello's. Bruce Wells, meen de bassist. En eh, John Fair, de partner van Olivia Newton-John. De man met het hoge stemmetje wat u zojuist hoorde. Wish You Were Here, Marvin Welsh en Fair. Gerard Cox die, eh, was nog eens de gast bij Willem Duis... op de zondagochtend in uh, eh, Muziek Mozaïek heette het programma, meen ik. En... Uh, dan zong hij ook de mooiste liedjes. En best een hele innemende stem, Gerard Cox. En dit heeft hij speciaal voor zijn dochtertje geschreven. Hij vond het niet leuk dat ze ging trouwen. O, schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat. En oh, als je ons dan eens zag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet, wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar leid ik je aan mijn arm het huis uit door de rij van vrienden en van buren de grote auto in en binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem en als je hem dan neemt zul je onze naam verliezen en een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De held van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan die vreemde zonder naam of gezicht. God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin. Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde wat zal ik van je houden de dag dat hij je houdt. Nou Gerard, wat een tragedie, wat een tragedie. Zou elke vader dat nou beleven zo? Als hij zijn dochter weg moet geven aan een eh, liefde van zijn dochter... die eh, hem misschien wel op de knieën heeft gesmeekt of hij eh, zijn dochter mocht trouwen. Hè? De hand van je dochter vragen. Heb je ook niet veel aan een dochter zonder handen. Eh, <laughs> nee, nou ja, goed, eh, luisteraars, wel allemaal natuurlijk. Ik, nou ja, speak softly love vind ik veel leuker. Spreek zachtjes van de liefde. Komt van er de film Love Story.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 velvet nights when we are. Ja, we hebben zo rond de kerst natuurlijk met the eh, Most Wonderful Time of the Year. Nou, dat is eh, ook eh, de mooiste tijd van het jaar als Andy gewoon andere liedjes zingt hoor. Wat mij betreft in ieder geval wel. Luisteraars, ja ja. Daar gaan we van genieten van de volgende. We gaan het hebben over Disney Girls. Dat doe ik niet alleen hoor. Ik, trouwens, ik kan het helemaal niet. Ik laat het over een Art Garfunkel. softness shows a changing style. Just in time, words that rhyme, well, bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses and a tootsie roll. slowing down. It's a turn back world with a local girl in a smaller town.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 Dat moet ik helemaal in het Engels noemen natuurlijk. Easy listening music. Oftewel, ja, ja dan kom ik toch weer op ballads. Maar geen ballet, hè? Daar heb ik niks mee te maken. Luisteraars, blijf naar me luisteren, hoor. Laat me nou niet alleen. Laat me nu toch niet alleen. Radeloos en verloren. Radeloos. Nee, toch? Dat is toch niet? En verloren. Sloop die muren om me heen. Help me zo. Bij jou komen. Laat me eens je gezel zijn. Wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis. En zo kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land. Vol muziek en vol dromen. Leid me naar je land. Laat me in. De weg die leidt naar jou alleen. Help me zo bij jou te komen. me nu toch niet alleen. Radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen. Help me zo bij jou te komen. album eh, Oker. Clouseau, razend populair in België met eh, Laat me nu toch niet alleen, Koentje Wouters. Ik kan geen dag zonder u, luisteraars. I won't last a day without you. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. her it's wrong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. seems to be without a friendly face. A lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no and I end up singing. Troubles seem to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near. You're near my if all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind. I'm just hard to find One look at you and I know that I could learn to live without the rest I've found the best When there's no getting over that rainbow When my smallest of dreams were day without you. When die ook eh, nooit verveelt, eh, wat mij betreft. Karen Carpenter met eh, I Won't Last a Day Without You. En dit is McCartney. Met Wings. die dat eh, speciaal geschreven heeft voor zijn eh, allerliefste Linda, die toen nog leefde, die helaas een, eh, ja, die vreselijke ziekte is overleden. Linda McCartney, My Love. All the leaves are brown And the sky is gray I went for It's enough cause I told him so zeg maar blauw-grijze ogen gehad, luisteraars. Eh, wat men daar ook aan eh, gesleuteld heeft... Nee, nou, ik heb hem nooit laten sleutelen aan mijn ogen, hoor.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 Roger Whittaker. I don't believe in it anymore. Ja, luisteraars, en eh, ik moet er even tussenuit voor eh, het nieuws. Maar ik ben nog een vol uur bij u terug met eh, nog veel meer mooie muziek. Ik zou zeggen tot straks allemaal.